Mark Visser met het NOS-journaal. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn hevige gevechten aan de gang tussen de opstandelingen en troepen die trouw zijn aan kolonel Gaddafi. Het regeringsleger heeft tanks ingezet bij het hoofdkwartier van Gaddafi en in de haven. Volgens een woordvoerder van de opstandelingen zijn bij de gevechten veel rebellen omgekomen en ook zijn scherpschutters van Gaddafi actief, zeggen de opstandelingen. De strijd in Tripoli ontbrandde na uren van euforie onder de rebellen. Vannacht voltooiden de opstandelingen hun opmars tot in de hoofdstad waarbij ze nauwelijks tegenstand ondervonden. Westerse leiders hebben Gaddafi opgeroepen de macht nu over te dragen om verder bloedvergieten te voorkomen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken zegt in een verklaring dat de strijd voor vrijheid en democratie het regime Gaddafi op de knieën heeft gekregen. Frankrijk wil volgende week een internationale conferentie over de toekomst van Libië organiseren. Tropische storm Irene in het Caribisch gebied is uitgegroeid tot een orkaan. Weerkundigen houden er rekening mee dat de orkaan vandaag over Puerto Rico trekt. Eerder nog werd gedacht dat Irene ten zuiden van Puerto Rico langs zou gaan. Het afgelopen weekend richtte Irene veel schade aan op de Maagdeneilanden. Bomen werden ontworteld en op veel plaatsen viel de stroom uit. Na Puerto Rico trekt de orkaan over de Dominicaanse Republiek en Haiti. In Haiti zijn nog zeker 600.000 mensen dakloos na de verwoestende aardbeving van vorig jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een python gevangen die eerder op de dag was ontsnapt. Met een bezem wisten de agenten de ruim 2 meter lange slang in een plastic opbergdoos te stoppen. Het dier is nog niet volgroeid en daarom ongevaarlijk voor mensen. De witgele tijger python ontsnapte gistermiddag uit een geparkeerde camper. De Amsterdamse politie is op zoek naar de eigenaar. De slang is naar Animal Rescue in Haarlem gebracht en wordt daar verzorgd. Het weer in het midden en noorden zon, in het zuiden wolkenvelden en kans op wat regen bij een graad of 22. Vanmiddag is het ook overal eigenlijk wel bewolkt. Dan morgen drukkend warm, 25 graden of meer wordt het. En dan vooral in de middag stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam kan bij Knopend Hoevelaak het verkeer nog steeds niet naar de A28 en de A27 Utrecht-Gorkum staat bij Noorderloos 2 kilometer.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 Some fool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 ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 你长得好好。怕。 niet bang. Geef me je hand,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 days fame Leave my wings behind me Drive this little girl insane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 light. I will see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 Sois plus prudent avec les gens qui t'entourent Et ne te laisse pas miser de leur discours Toutes ces personnes que tu appelles amis Ne peuvent-ils pas être tes premiers mes ennemis lâche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 Such a music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 vex I never used to see I make the jigger low flex I saw the else favor you in the complex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

Sing I'm never gonna let you go la La la la la Baby, go on, you cry. Hey, shut up, you. pretty baby let a tear fall from your eye. Ah,